Kinderen van de zee, zee alleen, alleen. Mijn de wind in niets te spelen vindt, dan. zee. is nu het strand waar ik sliep. enkel wat verdriet dat pijn doet. Vreemd, onbekend, een lied dat aanvliegt over zee. Zwart is nu de nacht en nergens een schip. Je weet zo zacht na nergens. De kinderen van de zee zijn alleen, alleen met de wind die niets te spelen vindt dan